Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Sommige partijen snappen maar weinig van de nieuwe versoepelingsplannen. Als de cijfers de goede kant op blijven gaan... wil het kabinet volgende week onder meer de terrastijden verruimen... en de sportscholen opengooien, maar bibliotheken en bioscopen blijven dicht. Bij de Partij voor de Dieren vinden ze het maar moeilijk uit te leggen. Mensen kunnen wel naar de Primark, maar mogen niet naar het museum. En mensen mogen wel een boek kopen, maar kunnen dat niet bij de bibliotheek lenen. En mensen eh, kunnen straks dus wel op vakantie naar Ibiza, maar niet naar het theater. En wat ons betreft eh, is de kans, en volgens mij is het ook gewoon zo, de kans om besmet te raken in een museum echt niet groter dan in een kledingwinkel. In de Tweede Kamer debatteren ze dus vanavond over de versoepelingsplannen van het kabinet. En door corona zijn een boel sekswerkers illegaal gaan werken, zegt hun belangenvereniging. Sinds de coronacrisis zijn de bordelen gesloten en mogen sekswerkers niet aan de slag, maar veel van hen werken toch door. Deze vrouw vertelt dat ze haar klanten nu illegaal in een hotel of gewoon thuis ontvangt. En dat is gevaarlijk. Er zijn ook echt heel veel meiden die eh, last hebben van eh, ja, criminelen die zich voordoen als politie, die controles komen doen en het geld afhandig maken. Ik heb verhalen gehoord van meiden die uh, uit rijdende auto's gegooid worden. En dat soort dingen, dingen, gijzelingen. De sekswerkers zeggen dat ze geen andere keuze hebben... omdat ze niet of nauwelijks steun krijgen van de overheid. Met een beetje geluk mogen ze volgende week wel weer officieel aan het werk... als die versoepelingen er komen. Ander nieuws dan. Mariette Hamer is door de Tweede Kamer aangewezen als informateur. Dat is degene die met alle partijen gaat praten om te kijken wie met wie wil regeren. Ze is niet de eerste die mag gaan proberen om de vastgelopen gesprekken weer op gang te krijgen. Ze is de tweede informateur en er waren ook al vier verkenners in de VS is een belangrijk lid van de Republikeinse Partij weggestuurd door haar collega's... omdat ze kritiek had op oud-president Donald Trump. Liz Cheney was de nummer drie van de partij in de Amerikaanse Tweede Kamer. Ze is een van de weinige Republikeinen die niet gelooft dat Trump de verkiezing heeft verloren door fraude. Het weer nog. Vanavond en vannacht is het droog. Morgen begint ook zonnig. Later op de dag vallen er dan wel buien. En het wordt max zo'n 17 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Heel langzaam maar zeker worden veel files wat korter. Je hebt nog wel vertraging op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen Zaandam en de afrit Weidewormer.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 You didn't see the signs So blinded by the lights You lost where you came from We're not so different We grew up wanting more But I found it easy Cause I left my morals at the door You took an honest heart And watched it fall apart You lost before you started heart days of young, better run for cover.